4 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel tegen terreurverdachte Hardy N... voor het voorbereiden van een terreuraanslag in Nederland. N wordt gezien als hoofdverdachte. Hij was samen met vijf anderen plannen aan het maken om een aanslag te plegen, zegt het OM. Tegen een van zijn handlangers is 20 jaar cel geëist... omdat hij bij zijn aanhouding probeerde te schieten op de politie. De zes werden in september 2018 opgepakt in Arnhem en Weert... Volgens de officier van justitie is Nederland ontsnapt aan een grote aanslag. De verdachten hadden volgens het OM de Gay Pride, een nachtclub of een legerbasis als doelwit. Bedrijven die belasting ontwijken mogen niet in aanmerking komen voor financiële steun om hen van de ondergang te redden, vindt het kabinet. Daarom worden er extra voorwaarden gesteld. Zo mag een bedrijf niet gevestigd zijn in een belastingparadijs waar geen of te weinig belasting wordt betaald. Staatssecretaris Veilbrief zegt dat je niet in slechte tijden om belastinggeld kunt vragen... en tegelijkertijd belasting blijft ontwijken. In Amsterdam is de eerste paal geslagen voor een monument... voor de Nederlandse slachtoffers van de holocaust. Het zogeheten Namenmonument wordt 250 meter lang. Het bestaat uit een aantal muren die samen een labyrint van gangen vormen. Bezoekers kunnen er doorheen lopen. In de muren staan de namen van ruim 102.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen en geen eigen graf hebben. Over de komst van het monument was veel gedoe. Buurbewoners stapten naar de rechter omdat ze het te groot vonden. De Britse acteur Ian Holm is overleden. Hij is onder meer bekend geworden door zijn rol als Bilbo Baggins in de Lord of the Rings trilogie. Zijn enige Oscar-nominatie kreeg hij voor zijn rol in Chariots of Fire uit 1981. Hij werd in 1998 geridderd door koningin Elizabeth vanwege zijn verdiensten als acteur. Holm leed aan Parkinson, hij was 88 jaar. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Plaatselijk kan een regen- of onweersbui ontstaan, maar op veel plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond klaart het op. Morgen weinig verandering, zon met een kleine kans op een bui... en opnieuw maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het verkeer heeft heel veel vertraging op de A7 van Horen naar de Afsluitdijk. Tussen Wieringenwerf en Breeslanddijk rijdt het langzaam over 12 kilometer. En de vertraging is daar ook 50 minuten. Er staat ook nog een auto met pech daar. De andere kant op, dus vanuit Friesland, tussen Breeslanddijk en Den Oever ook een kwartier op onthoud. Verder staat er een kapotte vrachtwagen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Uitgeest.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.